met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht en vandaag met drones doelen ver in Rusland aangevallen. Onder meer de luchtafweer bij Moskou kwam in actie om drones te onderscheppen. Het vliegverkeer op de vier luchthavens van de Russische hoofdstad werd een aantal keren stilgelegd en een aantal vluchten werd omgeleid. Er is schade aangericht, maar die is niet groot, zo stellen de Russische autoriteiten. Joodse organisaties in Vlaanderen zijn diep teleurgesteld over de toespraak van de Belgische koning Filip. Hij noemde de situatie in Gaza een schande voor de mensheid en zei dat Europa zijn leiderschap sterker moet laten gelden. De vorst liet zich eerder niet zo kritisch uit over Gaza. De Joodse organisaties begrijpen niet dat de koning zich niet uitsprak over de Hamas-aanval van 7 oktober en de Israëlische gijzelaars. Volgens Omroep VRT zijn de uitspraken van koning Filip vooraf goedgekeurd door de Belgische regering. Bij een auto-ongeluk in Duitsland is een auto in het dak van een schuur gevlogen. Het voertuig raakte gisteravond van de weg in een dorp bij Osnabrück en belandde in een tuin. Daar raakte het een zevenjarig kind op een trampoline om vervolgens in de schuur tot stilstand te komen. Volgens de politie werd de wagen gelanceerd door het hoogteverschil tussen de straat en de tuin. Het kind raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van de inzittenden van de auto is zwaar gewond. Hans Klok is na zijn show in Scheveningen in het ziekenhuis beland. Een sabel raakte zijn arm tijdens een act. Volgens zijn manager gaat het inmiddels weer goed met de illusionist. Het weer. De nacht verloopt op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen begint de dag met zon.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 Zit van